9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Kaag geeft voorlopig geen geld aan het VN-agentschap voor steun aan Palestijnse vluchtelingen. Hoge functionarissen van dat agentschap zouden zich volgens een intern rapport schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag, discriminatie en vriendjespolitiek. Er loopt een onderzoek en minister Kaag maakt zich grote zorgen. Ze heeft de VN om opheldering gevraagd. Nederland is een grote donor van het Palestijnse agentschap Kaag had dit jaar 13 miljoen euro willen betalen. Prinses Haya, dat is de gevluchte vrouw van de leider van Dubai... heeft bij het Britse Hoge Rechtshof gevraagd om bescherming. Ze beriep zich op wetten die ouders en kinderen moeten beschermen... tegen gedwongen huwelijken en huiselijk geweld. Ook vroeg ze voogdij aan over haar kinderen. De dochter van de vorige koning van Jordanië wil scheiden van de machthebber in Dubai. Begin deze maand dook ze met haar kinderen op in Londen. Ze heeft asiel gevraagd in het Verenigd Koninkrijk. De Internationale Atletiek Federatie mag de nieuwe regels voor een testosteronlimiet invoeren. Dat is het oordeel van de Zwitserse federale rechtbank. Atlete Kaster Semenya uit Zuid-Afrika zal daardoor niet meedoen aan de WK in Doha eind september. Semenya is tweevoudig Olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter. Ze maakte, maar zij maakt driemaal zoveel testosteron aan als een gemiddelde vrouw. De Atletiek Federatie besliste onlangs dat atletes met een te hoge testosteronwaarden die waarden voortaan omlaag moeten brengen met medicijnen als ze willen meedoen. Semenya weigert medicijnen te slikken. Het weer. In de loop van de avond meer buien, mogelijk ook onweer. Temperatuur vannacht rond de 15 graden. Morgen grote kans op buien, lokaal met onweer. Eerst met name in het westen, later wat meer in het binnenland. Bij buien kan op één plek veel water vallen. Af en toe is er ook zon.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 Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive? simples, mas eu te garanto, eu sei fazer. lelê, lelê, lelê, se eu te pegar, você vai ver. lelê, lelê, lê, você jamais vai me esquecer. lelê, lelê, se eu te pegar, você vai ver.